Tientallen mensen worden nog vermist en er is nog geen contact geweest met alle burgemeesters in het getroffen gebied. Orkaan Rai trok donderdag en vrijdag over de Filipijnen en is inmiddels in kracht afgezwakt. De Chileense presidentsverkiezingen zijn gewonnen door Gabriel Boric, de leider van een coalitie van linkse partijen. Bijna alle stemmen zijn geteld en 56% van de stemmen ging naar Boric. Zijn rivaal, de rechtspopulistische José Antonio Cast, heeft zijn nederlaag toegegeven. De 35-jarige Boric was het gezicht van grote protesten in Chili. Mensen gingen de straat op tegen ongelijkheid in het land. De betogers kregen het voor elkaar dat er een nieuwe grondwet komt. De Chinese tennister Peng Shuai zegt dat ze niemand heeft beschuldigd van seksueel misbruik. Ze reageert voor het eerst publiekelijk op een bericht dat ze deelde op sociale media. Daarin beschuldigde ze een voormalig vicepremier van seksueel misbruik. Het bericht werd snel verwijderd en de tennister verscheen weken niet in het openbaar. Nu ontkent ze de beschuldiging. De Wereldtennisbond gelooft niet dat haar statements door haarzelf naar buiten zijn gebracht besloot eerder om voorlopig geen toernooien te organiseren in China en Hongkong. De Amerikaanse politie heeft een man aangehouden in een decennia oude moordzaak. Een meisje van 15 werd eind jaren 70 doodgevonden in een park in San Francisco. Ze was gewurgd. De zaak bleef lange tijd een cold case tot oktober vorig jaar. De politie kreeg de verdachte in beeld dankzij een nieuwe onderzoeksmethode. De verdachte is een 76-jarige man en mogelijk kan hij ook worden gelinkt aan andere onopgeloste moordzaken. Het weer nog in het noordoosten lichte vorst vannacht. In de rest van het land tussen de 1 en 3 graden.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 Where are you, Christmas? Why can't I find? te diga la música. Mírame como que hasta lucía. Te miro y puedo and feel each move you make. Your voice is warm and tender. constateer ik, ik verwijt het je niet, maar het is beter.